Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het Flevo ziekenhuis in Almere bereidt zich voor op de opvang van patiënten... van de failliete MC IJsselmeer ziekenhuizen. Patiënten uit het ziekenhuis gaan naar Amsterdamse ziekenhuizen. Het Slotenvaart sluit morgenmiddag om drie uur de klinische zorg. De polyklinische zorg gaat door, maar wordt wel afgebouwd. Ondertussen halen medewerkers en leveranciers spullen uit het ziekenhuis... die zouden anders bij de curator terechtkomen. In Amerika worden nog steeds nieuwe bompakketten gevonden. Oud-vicepresident Joe Biden heeft er een ontvangen... en ook bij het restaurant van acteur Robert De Niro is een pakketje afgeleverd. Het totaal aantal verdachte pakketjes dat is onderschept staat inmiddels op negen. Gisteren kregen oud-president Obama, de Clintons en nieuwszender CNN explosieven via de post. Tot nu toe is geen van de bommen afgegaan en er zijn geen gewonden gevallen. België schaft 34 Joint Strike Fighters aan. Dat heeft premier Michel bekendgemaakt. België betaalt er 4 miljard euro voor. Dat is 600 miljoen euro onder het budget. Het geld dat we besparen door voor de Amerikanen te kiezen... kan worden gebruikt voor toekomstige Europese projecten, aldus dus de Belgische premier. De Nederlandse minister van Defensie Bijleveld noemt de aanschaf van de JSF door de Belgen goed nieuws in het kader van de samenwerking. Vanaf 2019 gaat de JSF in Nederland vliegen... en vanaf 2023 in België. En volgens de New York Times wordt de privé-iPhone van president Trump afgeluisterd door de Russen en Chinezen. En nu reageert de president op Twitter. Hij noemt het een fake story. Volgens Trump gebruikt hij zijn iPhone zelden. Volgens de New York Times zou Trump, ondanks waarschuwingen van zijn medewerkers... maar moeilijk afscheid kunnen nemen van zijn iPhone. Medewerkers moeten hem op het hart drukken voor politiek gevoelige gesprekken... gebruik te maken van de beveiligde vaste lijn in de Oval Office, al dus de New York Times. En dan het weer. Vanavond valt er wat lichte regen. Vannacht daalt de temperatuur tot 9 graden. Morgen is het bewolkt en kan er een bui vallen, soms met hagel en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Van de herfstvakantie is weinig te merken. Er is bijvoorbeeld een ongeluk gebeurd op de A10, de ring zuid van Amsterdam. Tussen Amsterdam Oud-Zuid en Zeeburg daardoor een kwartier vertraging. Op de A6 Lelystad-Muiden is het druk tussen Almere Buitenwest en Almere Stedenwijk 10 minuten vertraging.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 your you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 嘉。 on left hand side. Pass the touchy on left hand side. It a go burn. Give me the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 op internet. www.zfmzandvoort.nl the super. or a fountain. the

van Zandvoort, op 106.9 FM.